uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Zuid-Korea is Samsung-bestuurder Lee Jae-yong na 18 maanden onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. Samsung betaalde onder zijn leiding tientallen miljoenen aan een vertrouwelingen van toenmalig president Park. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf politieke steun voor bijvoorbeeld een fusie van twee dochterbedrijven. Lee werd veroordeeld tot 30 maanden, 30 maanden zelf voor omkoping en verduistering. De zaak leidde ook tot de val van president Park. Aruba stelt de start van het nieuwe schooljaar twee weken uit... vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Het zijn er op dit moment meer dan duizend. Gisteren en ook woensdag zijn twee coronapatiënten overleden. Aruba heeft ook een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. Sinds zaterdag is ook het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears, treedt terug als haar bewindvoerder. Britney Spears werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader bepaalt sindsdien wat ze met haar geld of bezittingen kan doen. Vader Jamie Spears zegt dat hij met de rechtbank wil samenwerken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Hij zou eraan twijfelen of zijn dochter beter af is zonder hem, maar hij wil er ook geen openbare strijd over voeren. Feyenoord en Vitesse zijn gisteravond doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. Feyenoord won thuis net als vorige week met 3-0 van Luzern uit Zwitserland. Vitesse klopte Dundalk in Ierland met 2-1... nadat de thuiswedstrijd van vorige week in 2-2 was geëindigd. Vitesse moet nu in de laatste, voorronde tegen Anderlecht. Feyenoord komt uit tegen Elfsborg uit Zweden. De winnaars gaan naar de groepsfase van de Conference League. Het weer, het wordt een droge dag met regelmatig zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler met vooral zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.